Michiel van der Velde met het NOS Journaal. Schaatster Antoinette Rijpma de Jong heeft goud gehaald op de 1500 meter. Ze was met 1 minuut 54 en 900ste de snelste op de Olympische baan in Milaan. Het was tot het laatste moment spannend, was te horen bij commentator Sebastian Timmerman. Mio Takagi geeft te veel toe in de slotronde. 7700ste van een seconde. En dit is goud voor Antoinette Rijpma de Jong. Door een zwakke slotronde van Takagi van 22-26. Het is raak! Het zilver is voor de Noorse Wiklund en het brons gaat naar de Canadese Malte. President Trump heeft bij het Amerikaanse Hooggerechtshof een gevoelige nederlaag geleden. Een groot deel van de importheffingen die hij aan allerlei landen oplegde zijn illegaal. Trump deed een beroep op een speciale wet voor noodsituaties en dat mag alleen het congres, zegt het hof. De gevolgen zijn nog niet duidelijk en de EU gaat het vonnis bestuderen. Experts van de VN willen dat Iran transparant is over mensen die onlangs bij massale demonstraties zijn opgepakt of verdwenen. Volgens de experts zijn er berichten dat ze de doodstraf of andere zware straffen hebben gekregen. De VN roept Iran ook op te stoppen met het uitvoeren van executies. Bij de demonstraties tegen het strenge islamitische regime kwamen duizenden mensen om en werden ook nog eens duizenden mensen opgepakt. Begin volgende maand gaat, als er niets tegen zit, de maanmissie van NASA van start. De eerste lanceermogelijkheid is op 6 maart. Een paar weken terug werd de missie nog uitgesteld vanwege problemen in de raket. De vlucht is een voorbereiding op de missie waarbij voor het eerst in ruim 50 jaar weer mensen op de maan moeten landen. De raket moet vier astronauten in een capsule om de maan brengen. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Het is een graad of 6. Morgen grijs en wat regen. In het noorden wat zon. En dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland is een ongeluk gebeurd op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Daardoor is de verbindingsweg naar de A9 richting Haarlem dicht.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 She wants it better. ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en streken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.